Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Utrechtse burgemeester Van Zanen is tevreden over het verloop van de betogingen dit weekend in zijn stad. Gisteren was er een anti-Pegida-demonstratie die geen problemen opleverde. Vandaag moest de politie wel in actie komen bij de betoging van ruim 100 Pegida-aanhangers tegen de islam. Er werden 32 mensen opgepakt omdat ze zich niet konden legitimeren of omdat ze ongehoorzaam of gewelddadig waren. De politie nam een aantal protestborden in beslag en stuurde tegen demonstranten weg. Van Zane zegt dat de situatie door een goede voorbereiding beheersbaar is gebleven en dat alles veilig is verlopen. In het zuiden van Afghanistan zijn zeven mensen onthoofd door terreurgroep Islamitische Staat. De slachtoffers zijn Hazara's, een overwegend Sjiitische minderheid. De meeste van hen waren zes weken geleden ontvoerd. De slachtoffers zijn vier mannen en drie vrouwen. IS krijgt steeds meer voet aan de grond in Afghanistan, onder meer dankzij overgelopen Taliban-strijders. Op verschillende plekken zijn gevechten gaande tussen IS en de Taliban. Daarbij zijn al tientallen doden gevallen. Ook binnen de Taliban zijn er rivaliserende groepen die een bloedige strijd uitvechten. IOC-lid Camille Eurlings zegt dat korfbal kans maakt om een Olympische sport te worden. De deur staat op een kier en er wordt hard aan gewerkt om die kier groter te maken, zei Eurlings in Antwerpen, nadat Nederland daar voor de negende keer wereldkampioen was geworden. Oranje versloeg aardsrivaal België met 27-18. Volgens Eurlings kan korfbal als gemengde sport op veel sympathie rekenen in de Olympische wereld, omdat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen steeds belangrijker wordt. Het grootste obstakel is dat korfbal nog in te weinig landen wordt gespeeld, maar ook daarin lijkt volgens Eurlings verandering te komen. Het weer. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het regenen en flink waaien. Morgen veel bewolking, maar wel droog.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 We gaan weer beginnen. Twee nieuwe werkjes in dit eerste uur. Ehm, nummer 1 is eh, Brave, is een single van Kate Jaconello met een prachtige... Eh, filmpje erbij op YouTube. Kijk maar even op de website van peacefulradio.eu. En daarna een, voor dit programma in ieder geval een nieuwe cd van Darlene Koldenhoven. Veel luisterplezier bij peacefulradio.eu. return. of the dove. There'll be infinite rainbows of love shining. With a deeper breath, you'll touch that place, and your peace will overflow. There will be abundant dancers dressed with gentle golden hue and colors that the raindrops make as your light beam passes through. When you look through the shines the sun up above. You know a smile will erase a dark shadow. Soaring high with the eagle and dove, you'll be shining with rainbows of love. See. Thank you. Thank you. You know, I'd like to say thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Thank yous. Thank you. Thank you. Thank you. You know, there comes time when one can only say, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ah. Thank you. Thank you. You know, thank you.